komt nog niet met een advies... Dat gebeurt op zijn vroegst woensdag. Er is volgens de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven meer tijd nodig om de zaak zorgvuldig af te wegen. De commissie zal vandaag met een conclusie komen, zodat de gemeenteraad morgen eventueel een besluit kon nemen over nieuwe verkiezingen. De raad praat daar nu op zijn vroegst donderdag over. Vorige week werden de stemmen in Rotterdam opnieuw geteld. Daarna bleef de zetelverdeling hetzelfde. De PvdA bleef de grootste partij van Rotterdam. Maar opponent leven Rotterdam, dat zich gedupeerd voelt, houdt de mogelijkheid van herstemmen nog steeds open. In Turkije is een wet aangenomen waardoor het strafbaar wordt voor vrouwen om zich kunstmatig te laten bevruchten in het buitenland. Kunstmatige inseminatie in Turkije zelf is al langer verboden. Maar vrouwen kunnen dat verbod omzeilen door in het buitenland een spermadonor te zoeken. Vooral Griekenland is een gewild donorland. Op inseminatie in het buitenland komt nu een straf te staan van maximaal drie jaar cel. De Turkse regering wijst op een wetsvoorstel dat het verbiedt om het vaderschap van een kind verborgen te houden. De nieuwe wet spaart ook klinieken en artsen niet. Die worden strafbaar als ze het gebruik van buitenlandse spermabanken aanmoedigen. Het UWV moet van minister Donner in de eigen begroting voor dit jaar 35 miljoen euro extra vinden voor reïntegratietrajecten. Daarmee worden werklozen weer aan de slag geholpen. Het UWV had 126 miljoen euro gereserveerd voor de inkoop van die trajecten. Vorige week werd duidelijk dat het geld al bijna op is. Door de crisis en het toegenomen aantal werklozen zijn vorig jaar veel vaker reïntegratiebureaus ingeschakeld en een deel van die kosten drukt op het budget voor dit jaar. Minister Donner zegt ook dat hij teleurgesteld is over wat hij noemt het gebrek aan sturing bij het UWV. Het weer vanuit het noordwesten wordt het droger. Lokaal ontstaat er een mistbank. Vannacht worden het 3 graden. Morgenochtend overal bewolkt.